Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In de VS zijn twee leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het kartel, Ismael Zambada, beter bekend als El Mayo... en de zoon van de vroegere leider El Chapo. De twee werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Beiden worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de VS. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie die daarom een inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als ze denkt dat een lidstaat de Europese regels niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen... en soorten als de kemphaan en watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft twee maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd zullen worden. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van vier nieuwe kerncentrales. De bestuursvoorzitter van PME zei gisteravond in Nieuwsuur dat het sentiment rond kernenergie begint om te slaan. Het kabinet is al langer op zoek naar partijen die de bouw van nieuwe kerncentrales willen bekostigen. Maar tot nu toe hadden zich nog geen grote investeerders gemeld. Het kabinet hoopt dat andere pensioenfondsen, maar ook banken en verzekeraars nu overstag gaan. De grote bosbranden in Canada zijn nog altijd niet onder controle. In totaal zijn al zo'n 25.000 inwoners en toeristen geëvacueerd, onder wie ook 300 Nederlanders. In de staat Alberta zijn al meerdere dorpen ontruimd en de toeristenplaats Jasper is voor de helft afgebrand. De Canadese premier Trudeau beloofde dat de overheid alle zeilen bijzet om hulp te bieden. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook overdag eerst nog buien. Later op de dag wordt het droog en is er ruimte voor de zon.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 Dacht waar ik achterliet. Was slechts mijn angst en de zwerver te zijn. Ik mis mij, ik mis mij, waar ik ben onderweg, mis ik mij. ik blijf of vertrek, nergens thuis op mijn plek, of een voor volledig het zingen of niet? Zingen of niet, dat is al valse hoop toen ik zei, het is geen lied van mij. Ik mis mij. a stronger emotion. She's gotta be strong. Cause so many things getting out of control should drive her away. Why does she stay?